Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland willen een speciaal bestuur voor de landen met de euro. President Sarkozy en bondskanselier Merkel zeggen dat de huidige crisis dat noodzakelijk maakt. Het economisch bestuur moet bestaan uit de regeringsleiders onder voorzitterschap van EU-president Van Rompuy. Minister Hille van Defensie erkent dat er logistieke problemen zijn geweest bij de missie in Kunduz. In de opbouwfase is de praktijk vaak weer barstiger dan de planning, schrijft Hille in antwoord op Kamervragen. Militairen in Kunduz hadden het tegenover de NOS over een logistieke puinhoop. Hille geeft toe dat er mankementen waren aan vliegtuigen, waardoor het materieel, niet naar Afghanistan kon en dat overvliegvergunningen later kwamen dan gedacht. Voor zover bekend zijn zeker 98 patiënten van het Rotterdamse Maastadziekenhuis besmet geraakt met de Klebsiella-bacterie. Vorige week stond het aantal besmettingen op 88. Het ziekenhuis heeft enkele duizenden patiënten en oud-patiënten getest en zegt dat er sinds 18 juli geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Dat duidt er volgens het ziekenhuis op dat de uitbraak onder controle is. De drie studenten die gisteren in Utrecht gewond raakten bij een ongeluk met een bus zijn buiten levensgevaar. Twee zijn er inmiddels weer thuis. Een zwaargewonde studenten ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. De drie stonden in een open dubbeldekker. Omdat ze niet bukten, knalden ze met hun hoofd tegen een viaduct. FC Twente heeft in de play-offs om de Champions League thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Benfica. Al na zes minuten kwam Twente op voorsprong door de Jong, maar een half uur later hadden de Portugezen twee keer gescoord. Pas 10 minuten voor tijd maakte Ruiz de gelijkmaker. Volgende week is de beslissende wedstrijd in Lissabon. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Het weer, vannacht bewolking en opklaring, het koelt af tot 13 graden. Morgenochtend bewolkt en wat regen, smiddags hier en daar zon en dan wordt het 21 tot 25 graden.